voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. De, het veiligheidssysteem van de hoogwerker die vorig jaar tijdens een oldtimer festival in Oosterwolde omviel, waardoor een bezoeker omkwam, was bewust onklaargemaakt. Dat meldt de krant De Stentor op basis van een nog geheim politierapport. In de bak van de hoogwerker, die werd ingezet om mensen een beter uitzicht over het festivalterrein te geven, zaten 13 mensen waardoor het gevaar te overbeladen was. Het alarm dat daarvoor moest waarschuwen was afgeplakt en een speakerdraadje doorgeknipt. De bestuurder van de hoogwerker wordt vervolgd. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA denkt dat Rusland geprobeerd heeft om via hacks Donald Trump in het zadel te helpen, meldt de Washington Post op basis van anonieme CIA-bronnen. De Russen zouden onder meer Wikileaks hebben geholpen aan duizenden mails van de Democratische Partij. Donald Trump heeft de berichten naar het land der fabelen verwezen. Deze mensen van de CIA zeiden ook dat Saddam Hussein massavernietigingswapens had, zei de president. De verkiezingen zijn al lang voorbij, laten we vooruitkijken. President Obama kondigde gisteren aan dat er een onderzoek komt naar de cyberaanvallen rond de verkiezingen. Zwemmer Jesse Puts heeft bij de WK Korte Baan in Windsor de wereldtitel gepakt op de 50 meter vrije slag. De 22-jarige Puts verraste in Canada de favorieten en tikte als eerste aan in 21,1 seconden. De houder van het Nederlands record veroverde daarmee zijn eerste grote titel. Puts won woensdag met de gemengde estafetteploeg in Windsor al de zilveren medaille op de 50 meter vrij. Vanuit Amsterdam is gisteravond de laatste internationale nachttrein vertrokken. Na meer dan 100 jaar valt het doek voor de internationale treinen. Door de concurrentie van goedkope vluchten en de relatief lange reistijd... was de trein de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. De laatste trein heeft als eindbestemming Basel en Zurich in Zwitserland. Het weer. Zacht, een zachte nacht met temperaturen van 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw vrij zacht voor de tijd van het jaar met zo'n 10 graden.